met het NOS-journaal. De Algemene Vergadering, dat is de vertegenwoordiging van de nieuwe machthebbers in Libië. De resolutie werd aangenomen met 114 tegen 17 stemmen. Onder de tegenstemmers was Venezuela. Dat land beschuldigde tijdens het debat de NAVO van misdadige aanvallen op Libië... om er een marionettenregering te installeren. De Nationale Overgangsraad zal Libië volgende week al vertegenwoordigen... als de Algemene Vergadering weer bijeenkomt. In New York is het aantal rokers de laatste jaren sterk gedaald. Dat komt volgens burgemeester Bloomberg door het strenge anti-rookbeleid. Nog maar 1 op de 7 New Yorkers rookt. In 2002 was dat nog 1 op de 4. Onder jongeren tot 18 jaar rookt zelfs nog maar 7%. En dat was 10 jaar geleden nog 18%. Burgemeester Bloomberg besloot onlangs tot een rookverbod in alle openbare gebouwen en zelfs in parken, op stoepen en op stranden. Tegelijk verhoogde hij de accijns, waardoor een pakje sigaretten in New York nu omgerekend 8,12 euro kost. De Berlijnse politie onderzoekt het verhaal van een jongen die zegt dat hij vijf jaar met zijn vader in het bos heeft geleefd. Hij spreekt alleen Engels en vertelde dat hij na twee weken lopen bij toeval in Berlijn terechtkwam. De jongen van ongeveer 17 weet alleen dat hij Ray heet, maar niet waar hij vandaan komt. Zijn vader nam hem vijf jaar geleden mee de Duitse bossen in nadat zijn moeder bij een autoongeluk was omgekomen. Ze zouden al die jaren in een tentje hebben gewoond. De Duitse politie heeft Interpol ingeschakeld in de hoop achter de identiteit van de mysterieuze jongen te komen. De Nederlandse springruiters zijn op het EK in Madrid net buiten de prijzen gevallen. Na gisteren stond de ploeg nog eerste, maar door een matig optreden op de laatste dag van de landenwedstrijd zakte Oranje naar de vierde plaats. Daarmee plaatste de, de ploeg zich wel voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Londen. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt en kans op een enkele bui. Morgenochtend droog, in de loop van de dag vanuit het westen buien. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in Limburg. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files, er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen knooppunt Amstel en Oude Rijn en op de A27 Gorkum-Almere tussen de knooppunten Everdingen en Almere.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 Het eten dat ze kraaien is de rijkdom van het veld. Het dier had 1500 een naaie heerskepaar. Ze boeren slips away, slips away, slips away. Never let her slip away. talk to my baby on the telephone, long distance. Slips away, slips away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slips away, yeah. never slips away. I really only met about a week ago. Zet hem op 106.9. 106.9. ZFM. 24 uur per dag. Hete zomerhits.